Ze willen dat de provincie daarmee stopt. Deze verslaggever van RTV Oost volgt de boel. Wat op dit moment gebeurt is dat de politie wil dat de trekkers van de openbare weg gaan. En daar zetten ze dan ook een shovel voor in. Die beelden gaan ook al rond via social media natuurlijk. Ze hebben net ook een, eh, hoe noem je dat, zo'n uh, zo'n megafoon uh, gedaan dat alle trekkers van de baan moeten. Gebeurt dat niet, worden ze weg, nou ja, geschoven en is de schade voor eigen risico. Er zijn tot nu toe twee boeren opgepakt omdat ze niet naar de politie wilden luisteren. In Spanje zijn weer twee bombrieven gevonden. Die zaten tussen de post van een luchtmachtbasis in de buurt van Madrid en van het ministerie van Defensie. Het zijn de derde en vierde bombrief in twee dagen tijd. Gisteravond kwam een bombrief binnen bij een wapenfabrikant in het noorden van het land en de ander bij de Oekraïense ambassade. Een medewerker medewerker daar opende de brieven en raakte licht gewond. Alle brieven lijken verband te hebben met Oekraïne. De Spaanse justitie is een terreuronderzoek begonnen. Docenten maken zich zorgen over hoe fit leerlingen zijn. Hun conditie valt flink tegen, ondanks de vele sportlessen die worden aangeboden naast de gewone gymles. Komt volgens onderzoekers nog steeds door corona. Jongeren hebben sinds de pandemie meer moeite om in beweging te komen. En misschien ken je ze wel of heb je er zelfs eentje in huis. Een adventskalender. Van vanaf 1 december maak je elke dag een vakje open dan Haal je er iets lekkers uit, vaak een chocolaatje. En zo tel je af tot kerst. Zo'n kalender is al eeuwen oud, maar is tegenwoordig helemaal hip. En daarom heb je ze in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld met beautyproducten, sieraden, speciaalpieren en ja, zelfs met seksspeeltjes. Hier staat één vibrating egg. Vakje 6. Oh, prachtig zeg. kijk nou, mooi, een wolkje. Een bathbomb. En dan hebben we hier vakje nummer 21. En het lijkt een soort parfum, denk ik weer. Nou, erg christelijk zijn de meeste kalenders dus al lang niet meer. Het weer, hier en daar een bui. Over het algemeen droog, met in het westen ook wat zon. Gaatje of zes. Morgen veel wolken. In het noorden nog wel wat zon. In Zuid-Limburg juist kans op wat natte sneeuw. En het wordt morgen niet warmer dan brr, een graad of 4.